1 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Er zijn tientallen burgemeesters ontslagen die lid zijn van de Koerdische politieke partij HDP. Persbureau Reuters meldt dat in 24 steden in het zuidoosten van het land burgemeesters vervangen zijn. Ook zouden vier burgemeesters ontslagen zijn wegens lidmaatschap van de Gulen-beweging. De HDP is volgens president Erdogan verbonden met de Koerdische militante beweging PKK. Hij zei eerder al dat het afzetten van alle PKK-bondgenoten een prioriteit is voor Turkije. In Zundert in Brabant is een man met een busje ingereden op een groep van acht wielrenners. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat het erop leek dat de bestuurder dit expres deed. Een groot deel van de groep had lichte verwondingen zoals kneuzingen, schaafwonden en een hoofdwond. Het busje is na de aanrijding doorgereden. De grote wespen die gisteren fietsers aanvielen in Drenthe... zijn vanochtend door een verdelgingsbedrijf gedood. Vier mensen werden na een wespensteek onwel. Drie van hen moesten naar het ziekenhuis. Het blijkt te gaan om de hoornaar, een soort wesp... die wel 3,5 centimeter lang kan worden. Het nest dat in een holle boom zat naast het fietspad is verwijderd... en de insecten zijn gedood. Gekeken wordt of er nog meer nesten zijn die moeten worden weggehaald. De Kroaten gaan vandaag weer naar de stembus voor een nieuw parlement. Dat is voor de tweede keer al binnen een jaar. De vorige centrumrechtse regering kwam al na vijf maanden in de problemen... doordat een van de partijen eruit stapte. Kroatië is het jongste EU-lid en het politieke landschap is er erg versnipperd... door het grote aantal partijen. Een duidelijke meerderheid wordt niet verwacht. Volgens de peilingen maakt een coalitie onder leiding van de Sociaaldemocraten de meeste kans. Het weer, hier en daar schijnt de zon, maar op veel plekken is het bewolkt en er valt soms wat motregen. Er staat weinig wind en het is tussen de 20 en 23 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen oplopend tot 30 graden in het zuiden.